Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronaprotest in de gevangenis in Rotterdam. Een groep gevangenen wilde na de lunch niet terug naar hun cel... omdat ze boos zijn dat ze door corona minder bezoek mogen ontvangen. Je hoort verslaggever Matthijs van der Wiel. De regel is nu dat een gedetineerde maar eh, één keer per week een uur bezoek kan krijgen van maximaal twee personen. En dat vinden ze kennelijk te weinig en daarom waren ze gaan protesteren. Uiteindelijk keerden de bayes klanten terug naar hun cel. Volgens de gevangenis is er geen geweld gebruikt door de gevangenen of bewakers. Na de kiek op het bordes met de koning en alle dat verklaar en beloof ik... zitten alle ministers nu om tafel voor de allereerste ministerraad in Den Haag. Ze liepen net naar binnen. De ministerraad is een wekelijkse vergadering van alle ministers... waar normaal geen pottenkijkers welkom zijn. Omdat er nu een nieuwe ploeg zit... mogen er voor deze ene keer eventjes camera's en microfoons bij zijn. Een man die met, met drie vervalste coronacertificaten op Schiphol stond... krijgt een taakstraf van 60 uur. Hij wilde begin vorig jaar naar Turkije vliegen met zijn zoon en een vriend van hem. En had drie valse testbewijzen uitgeprint. De marechaussee checkte de boel en weigerde ze voor hun vlucht. De man zei in de rechtbank dat hij spijt heeft. Hij had geen tijd om echt langs de teststraat te gaan. En bij een dierenasiel in Tiel in Gelderland staat de telefoon rood gloeiend. Veel mensen willen een van de dik 20 gedumpte chihuahuas adopteren. De kleine viervoeters werden dit weekend in een dorp verderop gevonden. Ze zaten met dunne touwtjes vastgebonden aan een paal. De beestjes zijn er hartstikke slecht aan toe. Sommigen die hebben bijna geen haren, eh, geen tanden, uh, zien er gewoon echt slecht, eh, slecht uit. Flink onder voet ook. Sommigen zijn zo hoogzwanger ook nog. En ja, het ziet er gewoon echt slecht uit. Het asiel roept mensen op om niet te bellen of mailtjes te sturen... omdat ze daar momenteel niet naar kijken. Ze willen de boel met de honden eerst even onder controle hebben. Heb ik het weer nog? Het is vanavond droog. Het klaart op bij 1 tot 3 graden. Morgen is het grijs en kil met een fel windje uit het zuidwesten. S'avonds gaat het regenen en het wordt dan 4 graden.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 Praat ik ook alweer over jaren 90, 94 en 98. De tijden dat ik daarbij ben geweest. dit nummer is van veel langer terug. Ergens uit het midden van de jaren 70. Tumbling Dice van de Rolling Stones. Laatste uur van deze Zandvoort op zaterdag is aangebroken we gaan eh, straks Pit Report doen. We gaan een eh, dier van de week eh, doen. Dus dat zijn onderdelen die wel gewoon nog doorgang vinden. Want ja, de heren zijn er niet. En ik neem even het stokje tijdelijk over. Over nieuwe muziek. Dit is ook Nederlandse productie. En wel uit deze provincie. Die andere twee ook zelfs. want ze komen uit Alkmaar. En het is een band uit Alkmaar. Three Point Landing. En het nummer dat heet Baba Yaga. Coming up, it's creeping in. op 106.9 straight. Eh, duetten gehad hoor, eerlijk gezegd. Eerste uur was dat eh, geloof ik eh, Elton John met Kiki D. Dan Eric Clapton met Tina Turner. En dit was een duet met Peter Gabriel samen met Kate Bush. Dus dat bracht de tijd alweer op 17 minuten over 4. En normaal gesproken dan zit er altijd zoiets van een, van een, ja, een soort van jingle van de Pit Report. Maar ik doe het even anders. Hey Hans, ouwe rups wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, want die doen we dus meestal op de dinsdag. <laughs> en omdat we toch een beetje eh, dan eh, Formule 1 nieuws eh, doen. Want het is het sportnieuws, maar het is, net, ja, het is meer Formule 1. Want daar weet jij alles van, Hans. Goedemiddag. Ja, nou ja niet alles hoor, maar er zijn ook andere dingen. Maar ja, ik, ja nou, goed, ik kan er wel een paar dingen over vertellen. Ja, dat is nou, geen probleem. Nou, ik zou zeggen, vertel. Wat, wat nou zijn de actuele kanten in, eh, in, in het winterskwartier. Ja. Nou Williams heeft uh, even 35,7 miljoen eh, kunnen bijschrijven. Mhm. Want ze hadden een groot probleem met de Rookit. Dat is een van die grote sponsors van hun. Mhm. maar die heeft nooit betaald. En er is een rechtszaak gekomen. En Rookit is een bedrijf in telefoons en e-tickets en, en, noem maar op. maar die hebben nooit betaald. En is voor de rechter gekomen. En de rechter heeft uitgesproken dat 35,7 miljoen nog even moeten overmaken aan Williams. Hm. Nou, dat, dat, is natuurlijk wel lekker natuurlijk, hè? Ja. Bij, bij Mercedes eh, stopte trouwens een, een, een, grote sponsor. Ja, ik had het gelezen, ja. <laughs> Boze. <laughs> Maar waarom stoppen die? Ja. Toto Wolff heeft tijdens die laatste race eh, keihard zijn headset eh, op de grond geflikkerd. <laughs> zo, zo kwaad was hij. Hij was boos. Ja, hij was echt boos. En, ehm, ja, ja, boos. Hij was echt boos, ja. Maar eh, dat, dat, eh, dat viel niet zo lekker bij, eh, bij het bedrijf. En die zeggen meteen ermee gestopt te zijn. Dus ja, dat, ehm, ja die, die zijn dus dat kwijt. Maar dat zal niet erg hard aankomen hoor, bij Mercedes, denk ik. Denk ik ook niet makkelijk een, een andere kunnen vinden. Ja, ja Hamilton, hebben we nog steeds niks van gehoord hè, op eh, sociale media. Nee. Waar, hij, tot, eh, tot voor kort eh, behoorlijk actief in was. Maar ehm, ja, hij is gisteren 37 jaar geworden, onze grote vriend En de nummer 2 in het kampioenschap, dat kunnen we nog even, <laughs> even bij zeggen. <laughs> maar, misschien heeft hij het ook druk met een nieuwe film die eraan komt. Want ik, heb ik heb iets al eerder over gezegd. Het wordt een film met Brad Pitt. En eh, ja, nu is bekend geworden wie dat gaat eh, produceren. Dat is Apple. Mhm. Eh, Apple, het grote bedrijf op internetgebied. En de, de producent wordt Jerry Brickheimer. En die is bekend van Top Gun. Nou, ja. dat, waren natuurlijk zeer... Uh, goede films met, met veel effecten en, en, toestanden. Het wordt een verhaal over een voormalige uh, Formule 1-coureur, gespeeld door Brad Pitt die dan een talent gaat begeleiden en zelf nog in de wagen kruipt en weet ik het allemaal. Het is niet bekend wat, wat voor rol uh, Hamilton daarin gaat spelen hoor. Ja. Ehm, nou ja, we moeten nog even wachten op de eerste race, 20 maart pas in Bahrein. Mhm. Maar eh, geloof maar dat ze heel druk zijn hoor in de fabrieken, want eh, in de windtunnels en noem maar op. en voordat het losbarst met 23 races moet er nog een hoop gebeuren denk ik. Ehm, ja, want eh, we krijgen natuurlijk een, hoop andere eh, eh, zaken aan de auto. ze worden zwaarder ook weer. Ze worden maar liefst 790 kilo. Ja. En ehm, dat is vergeleken met bijvoorbeeld acht jaar geleden. Waren het maar 690. En, en, en in 2008 was het nog 100 kilo minder. Mhm. Dus het, het, worden enorme slagschepen. En ja, ik heb, misschien heb jij ook de eerste foto's gezien. Ik, ik heb er wel wat van gezien, maar... Eh, ja, ja ik, ik, moet zeggen dat ik, ze, niet echt heel mooi vind, hoor. Ik hou meer eigenlijk van, van de wat simpeler eh, uitvoeringen van die Formule 1-auto's. Maar eh, nu komen er enorme grote voorvleugels op. En andere achtervleugels, grotere banden. Nou, noem maar op. alleen de motor blijft hetzelfde, hè. Een 1,6 turbo hybride motor. En ehm, ja, bij Honda zijn ze ook druk bezig om die laatste eh, motor te maken. want dat doen ze eigenlijk nog in samenwerking met Red Bull. Mm -hmm. uh, ja, daar zijn ze ook druk mee bezig in Japan. Eh, een probleempje schijnt te zijn dat de nieuwe ehm, brandstof die ze moeten gaan gebruiken, de E10 met 10% mhm. eh, bioethanol, dat het gaat zorgen voor 20% minder pk. Dus, nee, sorry, 20 pk minder. Dus ja, elke PK telt in de Formule 1. Dus eh, dat moeten ze nog even eh, zien ehm, eh, op te lossen. Hm. Nou ja, we hebben nog uh, Otmar Snafnauzer. Ik weet niet of jou die naam bekend Otmar Safnauer van, van, van Aston Martin, geloof ik. Ja, Aston Martin inderdaad. Die heeft er 12 jaar gewerkt sinds 2009. Hij is afgelopen week opgestapt. En nou, eigenlijk meer ontslagen hoor, denk ik, door de door de miljardair stroll. Strol. Ja. Eh, ja, wie, wie, dat, eh, wie daar nieuw komt eh, is waarschijnlijk Martin Whitmers. Die is in september, september vorig jaar toegetreden door het team. Die Whitmars is toch ooit van McLaren geweest? Ja, de voormalige teambaas van McLaren, dat wil je net zeggen. Dus het zit er dik in dat hij het gaat overnemen daar. Mhm. En misschien dat die, de, die Schaffnauer naar, ehm, dat wilde hij eigenlijk al, naar Alpine zal gaan. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk, maar eh, die kans is vrij groot. Mhm. Nou ja, goed. Verder hebben we eh, Verstappen. Die, eh, die heeft zijn vakantie in, ehm, in Florida. Is, is wel klaar, denk ik. Ja. hij zal natuurlijk moeten gaan op de sim gaan racen en kijken hoe die wagen voelt en dit en dat. Maar hij gaat ook volgende week, 15 en 16 januari, rijdt hij ook de e-race, de virtuele race in eh, Le de 24 uur van oh, Met het team, team Redline. Mhm. En ehm, dat is op zich wel grappig. Uh, dan hebben ze toch een grote naam erbij. Mhm. en, en ook Alonso zal eh, verschijnen als teammanager van Alpine. Mhm. En ja, het wordt ergens uitgezonden. Ik heb het wel ergens gelezen, maar... Eh, dat zal ergens op YouTube zijn of zo. Je kan het wel eh, gaan... Eh, gaan bekijken. En dan, kun, ja, dan, kun, dan, kun, dan kom je daar wel achter, denk ik. Ja. nou ja, voor de rest moeten we afwachten hè, tot de eerste testen in februari, week of 6, 7. Ja. in, in Barcelona en dan een week later nog, of twee weken later in Bahrein. een week voordat de Grand Prix daar begint, hè, op 20 maart. Mhm. Dus ja, dan moeten we het maar afwachten of onze vriend Stappen mee kan komen in het geheel. Ja. Ja, en eh, ja, je leest overal eh, grote... Eh, verwachtingen voor het komende seizoen, zelfs van de lagere teams. Ja. Maar ik hoop en dat hoop jij waarschijnlijk ook, dat die wagens wat dichter bij elkaar kunnen komen. Ja, ze hebben het zelfs over vier, vijf teams die moeten gaan strijden om het wereldkampioenschap. Dat, dat is te hopen, ja. Dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Hè? Dat je echt een gevecht krijgt met Ferrari erbij, McLaren erbij. Eh, ja, dat, dat, dat, zou heel leuk zijn, maar ja, ik denk uiteindelijk ehm, eh, zullen Mercedes en Red Bull toch weer boven komen drijven. Dat denk je wel? Ja, dat denk ik wel. Hoewel, uh, ja, uh, playing level field is, is, is groter hè, nu. Mm. Door de, het maximaliseren van, van het aantal miljoenen wat je erin kan stoppen. Mhm. Dus ja, misschien helpt dat. ik hoop het, ja. het is afwachten. ja. Goed. Dat was het een beetje op, eh, op Formule 1 gebied. Nou, dat is mooi. Dan gaan, eh, dan gaan we weer eh, fijn en vrolijk verder. En dan dank ik jou hartelijk. En dan... Nou, ik, ik wens je nog heel veel succes. Ik moet mijn druk mee. <laughs> ja, nou ja... Je dit... draait hele goede muziek hoor. Ik, oh, dank je. Ik zag dat zelfs op Facebook net er even voorbij komen. Het wapen van Zandvoort, bezit van Eig. Die is aan het schilderen daar en die heeft jouw muziek op. En eh, ja, dat, dus, dus bedank je er hartelijk voor, want je draait oh. hele goede muziek. Oh, dat, is, nou, dat, is, eh, dat is heel fijn om te horen. <laughs> Dan doe ik het toch voor niks, niet voor niks. Goed. Ja, hebben hebt ieder geval één luister. Ja, nou, nou, dat is goed. Ehm, eh, spreek je dinsdag weer, Hans? Ja, we spreken elkaar, man. Ah, oké. dat, was, dat was Hans Botman. die, die spreken we dus dinsdag weer. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. En sowieso is er in één iemand die zit te luisteren. Laten we er dan maar uh, eventjes iets eh, prettigs eh, erbij zetten van Miley Cyrus. Ook wel al een tijdje terug alweer, maar hij doet het nog altijd leuk. Midnight Sky. It's been a long night and the mirror's telling me to go home But it's been a long time dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna Zandvoort weer van het slot afgaat... dan denk ik dat we na deze bijeenkomst op deze zaterdagmiddag naar het Wapen van Zandvoort eh, moeten gaan. Goed, eh, dit was uh, Miley Cyrus en Midnight Sky. Dat zeg ik... niet zomaar. <laughs> Goed, we gaan eventjes wat, wat anders doen. Want we hebben natuurlijk altijd om, rond deze tijd het dier van de week. En het dier van de week, daar heb ik de heren regelmatig over gehoord. Maar ik eh, kan geen vervolgverhaal, want ik heb, het, <laughs> ik heb het vorige week eh, niet helemaal begrepen van wat ze nou eh, precies hebben gedaan. Ehm, het, zal best een hond of een kat kunnen zijn. wat ik wel weet, ik, heb, ik heb even de kattenpagina er maar bijgepakt. Want ja, er zitten nog genoeg dieren in het asiel die nog een onderdak vinden. of moeten, moeten krijgen. Pebbles en Bam die hebben een baas inmiddels. Dat zijn twee katten. ik ik heb het vermoeden dat eh, de een, eh, ja, dat zijn beide alle twee uh, rode katten. Dus wat dat gaat helemaal goed. Ehm, er is er, zijn er twee zijn er gereserveerd. Dat is Greet en Billy. Maar ik ga het hebben over een kat die misschien ook wel geplaatst kan worden. Want de kat heet Gepuzzel. Ik vind het wel een leuke naam eigenlijk. En zo wordt het ook wel omschreven. Ik ben ook wel een beetje puzzel die nog, nog wat betreft socialisatie verder in elkaar gezet moet worden. En als al die stukjes op zijn plek vallen... heb je aan mij, zou ik zeggen, een hele leuke knappe kater. Dus niet die kater eh, uit de kroeg, maar gewoon een kat die, eh, die je dus eh, kunt hebben. En als dat allemaal goed gaat, dan... Hè, dus na de socialisatie kan deze kat gelijk op je afkomen... als je wat te eten hebt voor hem en een snoepje kan geven. Eh, vanuit de kat eh, zelf bekeken, dan kun je mij ook wel een aai geven. Maar vind ik het eh, nog wel spannend. Zeker als je wat langer wil aaien. Dan realiseer ik mij ineens weer dat ik mensen nog niet helemaal vertrouw. En dan ga ik weer gauw weg. Spelen vind ik superleuk. Ik ga met eindeloos enthousiasme achter de hengel met veren aan. En ik kan niet wachten om buiten ook op stap te gaan. En daar allemaal avonturen te beleven. Ik zoek een huisje waar een andere jonge kat woont. Ehm, kinderen in een gezin moeten wel wat ouder zijn... en begrijpen hoe ze mij, eh, met mij om moeten gaan. Honden ken ik nog niet. Dus als ik in mijn huis ehm, ga wonen... moet ik daar echt goed mee kennis maken. Ik verblijf op dit moment in een pleeggezin en dus niet op het asiel. Dus eh, deze kat zit bij een pleeggezin. Maar eh, mocht je wel interesse hebben om gepuzzeld te ontmoeten... dan kun je een mailtje sturen met de thuissituatie en telefoonnummer achter te laten bij het uh, dierentehuis Kennemerland. Want daar is de kat eh, bekend. En eh, het pleeggezin zal nou, met liefde deze kat dan afstaan. Mits je natuurlijk wel een beetje een kattenliefhebber bent. En je kunt deze kat gepuzzeld wel een mooi onderkomen bieden. Dat is wel even het voorwaarde, want anders dan beginnen we er een aan. Eh, we gaan verder met de eh, muziek eh, weer. dit is het geluid van een fototoestel. Ik heb me laten vertellen dat het een Nikon is. Voormalig collega Walter Sands heeft me dat ooit eens een keer uitgelegd. Maar het is van Duran Duran en Girls on Film. girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun?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 Want eh, Hans Botman maakte daar eigenlijk al een beetje een eh, wijzing op. Want gisteren was het de verjaardag van Lewis Hamilton. En wat heeft dat nou met die Pussycat Dolls eh, te maken? Eigenlijk alles. Want eh, met de frontvrouw van deze Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger... daar heeft Lewis Hamilton nog eens een korte verhouding mee gehad. Dus eh, heeft dus wel degelijk nog iets met de zevenvoudig Formule 1 wereldkampioen te, te maken. Daarvoor Duran Duran met Girls on Film. Ehm, ik had eh, net ook iets eh, van David Bowie gedraaid, volgens mij in het eh, tweede uur. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat een productie beetje is geweest van Naal Rogers. Nou, diezelfde Naal Rogers is ook op dit nummer actief geweest als een soort producer. Want volgens mij heeft hij een beetje die baslopen een beetje bedacht bij dit nummer.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 tears have washed away. Dream on, black boy. Dream on, white girl. And wake up to Die Another Day van eh, Madonna eh, komt uit eh, een Bondfilm. De laatste was dat met Piers Brosnan. daarna kwamen de serie met Daniel Gregg. En deze had hij als tegenspeelster Hail Berry. En dat was wel eventjes grappig. bovendien, Madonna zelf had ook nog een rol in die film. En dat eh, was als een van de mensen die daar eh, bij het schermen op eh, dook. Dus dat was wel een, een aardigheidje om dat nog even erbij te vertellen. Ehm, daarvoor hoorde je In Excess met waarschijnlijk ook de, de hand van niemand minder dan Naal Rodgers... die daar ook enige bemoeienis had met het nummer The Original Sin weer even terug uh, naar de jaren 70.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 Sullivan eh, uit lang vervlogen tijden met eh, Nothing Rhymed. En eh, ik weet in ieder geval altijd dat Rob en AJ altijd eventjes een inkijkje doen met wat er hierna gebeurt. En hij is inmiddels ook in het pand en hij zit ook aan de microfoon. Fred, goed Ja, goedemiddag. Ja. ja, ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. Wat ga je doen straks? Eh, we gaan eh, straks eh, iemand ontvangen. Katrine Hultes, als het goed is, is ze onderweg. Of mhm. komt er net iemand naar boven, hoor ik. Ja, oh, die, de deur gaat net open. Dus. <laughs> Oké. Ja? En zij gaat het over haar laatste nieuwe single hebben. laten. En we gaan eventjes bellen met Ray Smit. Over zijn nieuwe single Vriendschap. En Jan Boy gaan we ook nog eventjes bellen. En als dansen natuurlijk ook even met eh, Beb en Bert eh, en de nazaten eh, gaan we een beetje oude woorden. Goed, dat, dat gaan we zo direct allemaal beleven met Entertainment for You. We gaan afsluiten, dat doen we met deze hele fijne van Fleetwood Mac en Isn't It Midnight.